non-stop live in de mix. En zometeen na de klok van 11. Een uur lang. DJ JK. Zorg dat je erbij blijft. Zometeen na de klok van 11. Tot 12 uur. Non-stop in de mix. Dit is See It. Op de 106.9 FM. 104.5. En natuurlijk ook via het wereldwijde web. www.cwmstandvoort.nl Even naar de link livestream. Heb je een uitzending gemist? Niet getreurd. Wij zijn er ook na te beluisteren. Op www.cwmstandvoort. Dit is See She's informing. in the asteroid belt at this time. We may lose this valuable deep space communication link. Please be as brief as possible. Thank you. te involved. And we dance until the place are whole. We look for the city lights. And they come the best late at night. And we always like to get involved. And we dance until the 30 oktober 2010. Drie uur zie het zijn voorbij gevlogen. Mijn naam was DJ JK, samen met DJ Dion Sydney. Was het drie uur lang zie het. Volgende week vrijdag. Zelfde tijd, zelfde plaats, zelfde frequentie. Zijn weer bij je. Met hete nieuwtjes, de nieuwe partyguide. En heel veel nieuw hits. Ik hoop dat je luistert. Wat zeg ik? Ik verwacht je gewoon volgende week, vrijdag 9 uur. 106.9 it! Nou, deze oude classic. Van Raimundo.